Fijn dat we er vandaag weer zijn. U luistert eh, de komende twee uren naar een selectie uit het onmetelijke jazzrepertoire. Vandaag gepresenteerd door Peter den Boer en Fred Kroonsberg aan de knoppen na Lionel Hampton is het natuurlijk heel mooi om iets te laten horen van Bix Beiderbecke. Bix die samen met Louis Armstrong een van de meest toonaangevende trompetisten is geweest uit de jazzgeschiedenis. In tegenstelling tot Louis Armstrong is Bix eh, slechts 28 jaar geworden, maar heeft onwaarschijnlijk veel eh, gepresenteerd, gepresteerd, gecomponeerd en op de plaats gezet. Zoals ehm, het volgende nummer wat ook een typisch Biggs nummer is. Singing the Blues. just wearing suntan lotion. This is how we spend each day, May, June and July. Sunning in our birthday suits, eating that forbidden fruit it's like perpetual motion Dogs are sleeping in the shade Guess we really got it made so peacefully and hear the bluebirds singing. We can hear the mockingbirds up high, trading eights. If the radiation's warm turn the sprinklers on and we can run right through them. We drink tea instead of wine. We shoot up with summertime Tree. Carmen McRae. Die van haar, van haar repertoire... Eh, een, nee, die haar repertoire heeft gebaseerd op eh, haar eh, bewondering voor Billie Holiday. Waarover straks meer. Gaan we nu luisteren naar Stan Getz. De man die wordt genoemd in de jazzwereld als de sound. Omdat hij zo bijzonder op zijn tenorsaxofoon speelde. Een van de weinigen waarvan wordt gezegd dat hij een negro sound had. En we gaan nu luisteren naar het nummer How Long Has This Been Going On? could hear what I say And here in the gloom of my lonely room We're dancing like we used to do Making believe is just another way of dreaming So till my dreams come true to lie and kiss my pillow, making believe it's you. I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. do like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper good turn out the light and kiss my pillow. Making believe. I'm Making Believe. Ella Fitzgerald en de Inkspot. Ik weet eigenlijk nooit als je deze twee, deze twee in combinatie hoort... of je het nou eerst over de Inkspot moet hebben als een geweldige groep... of over Ella. In ieder geval een geweldige combinatie. Gaan we nu luisteren naar een andere combinatie. Fris en, eh, fris en fruitig. Hannah Richardson en Phil Flanagan met een combo I Got the Sun in the Morning. Taking stock of what I have and what I haven't What do I find? The things I've got will keep me satisfied Checking up on what I have and what I haven't what do I find? A healthy balance on the credit side Got no diamond, got no pearl Still I think I'm a lucky girl I got the sun in the morning and the moon at night Got no mansion, got no yacht Still I'm happy with what I got I got the sun in the morning and the moon at night Sunshine gives me a lovely day. Moonlight gives me the Milky Way. Got no checkbooks, got no banks. Still, I'd like to express my thanks. I got the sun in the morning and the moon at night. And with the sun in the morning and the moon in the evening, I'm alright. lucky girl I got the sun in the morning and the moon at night Got no mansion, got no yacht Still I'm happy with what I got I got the sun in the morning and the moon at night Sunshine gives me a lovely day Moonlight gives me the Milky Way checkbooks, got no banks Still I'd like to express my thanks I got the sun in the morning and the moon at night And with the sun in the morning and the moon in the evening I'm alright I get no kick from champagne alcohol It doesn't move me at all So tell me why should it be true That I get a kick out of you Some like the bop type refrain I'm sure that if I heard even one riff Twould bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick though it's clear to me You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me, you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky nothing to do Yet I get a kick, yes I get a kick, yes I get a kick Out of you Goede wijn behoeft geen krans, zeggen we altijd. Dit was natuurlijk Sinatra, Frank Sinatra. I Got a Kick Out of You. Ik probeer in elke uitzending eh, ook veel Nederlandse jazzmuziek te draaien. Omdat wij in Nederland, zeker eh, in Europees verband gezien, eh, heel veel goede jazzmuzikanten hebben. Er is een cd uitgekomen, een tijd geleden al, de Young Dutch Jazz Cats... En daarin spelen heel veel jonge muzikanten, waarvan een groot aantal allemaal als solist is opgetreden in gebouwde gebouw Krocht in de uh, eh, uh, eh, jazzmuziekmiddagen. Eh, er is nu een, heb ik hier een opname van de Young Jacks Jazz Cats, Peter Bates piano, Marius Bates bas, Niels Tausk flugelhorn, Peter Poiker, alt saxofoon en Joost Patochka, drums. On the street where you live. everything. Praise about my Woody Herman. En ja, Woody Herman met zijn big band. Caledonia. Woody Herman die eh, heel veel jaren eh, een big band geleid heeft. Voornamelijk groot werd in de jaren 40, 50, begin 60. Toen een tijdje allerlei dingen gedaan heeft. En in de jaren 70 weer eh, opnieuw begon. Toen had hij ondertussen zijn 40 jaar jubileum gevierd. Hij is eh, de, een hele tournee heeft hij gemaakt in de jaren 70 met Frank Sinatra. En zijn muziek is eh, ons eh, nagelaten. Hij is zeer groot geworden in de muziek. Hij heeft vele prachtige dingen gedaan. Een schat aan muziek. Wat hij niet goed gedaan heeft is zijn financiën beheerd. Want in de laatste jaren van zijn leven toen hij al ziek was kwam de Belastingdienst en heeft hij zijn bezittingen allemaal ehm, af moeten staan aan de staat. Maar hij heeft eh, prachtig gespeeld en mooie muziek gemaakt. Dan nu iets heel anders. Wij draaien regelmatig iets van Stefan Grappelli. En dan doen wij dan eigenlijk in de stijl van Hot Club de France. Dat Grappelli natuurlijk ook andere dingen gedaan heeft, is misschien voor veel mensen niet zo duidelijk. Ik laat nu een stuk horen waar hij eh, eigenlijk een beetje in de een behoorlijke zijsprong maakt in de modernere jazzmuziek. Eh, heel aardig een, een, eh, een, een, een eh, toonbeeld van Grappelli aan een heel andere kant. Er zit ook onder andere een Fender Rhodes piano bij en een elektrische bas. In het nummer Uptown Dance. Eh, Uptown Dance, waarin Stefan Grappelli, zich eh, van de andere zijde laat horen, nemen we afscheid van het eerste uur.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 Linkse betogers hielden een tegendemonstratie. In de buurt van het ministerie van Financiën raakten ze korte tijd slaags. Drie van de betogers moeten binnenkort voor de rechter verschijnen voor het dragen van verboden tekens of voor belediging. De meeste anderen kregen een boete voor openlijk geweld, het blokkeren van de weg of het lopen van een andere route dan in de vergunning stond. Door de overstromingen in China zijn volgens de autoriteiten meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt of op een andere manier getroffen. Door hevige regenval zijn grote delen van de provincie Zhejiang in het oosten van China overstroomd. Ongeveer duizend bedrijven hebben hun activiteiten moeten stilleggen, onder meer doordat wegen en spoorverbindingen zijn versperd. Voorlopig wordt de financiële schade geschat op 5 miljard yuan, ongeveer 540 miljoen euro. Door de overstroming in het oosten en zuiden van China zijn naar schatting deze maand al meer dan 170 mensen omgekomen. Velen worden vermist. De Britse premier Cameron heeft Vaderdag aangegrepen om kritiek te leveren op vaders die hun gezin in de steek laten. In een ingezonden stuk in de Sunday Telegraph schrijft hij dat weggelopen vaders door de samenleving moeten worden gestigmatiseerd. Net zoals dat met dronken automobilisten gebeurt. Volgens Cameron is het onacceptabel dat moeders hun kinderen in hun eentje moeten grootbrengen. De premier vindt dat vaders ook na een scheiding de plicht hebben om zich in te zetten voor hun gezin, zowel financieel als emotioneel. Het weer. Vanochtend in het noorden regen en verder veel buien met kans op onweer en windstoten. Vanmiddag vooral in het oosten buien, in het west af en toe zon. Aan zee is de wind krachtig tot hard. De middagtemperatuur wordt rond een graad of 16. Morgen zijn er zonnige perioden, maar er is later ook weer kans op enkele buien. Maxima liggen dan rond de 19 graden.